Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet wil aan de slag zodat de armoede niet toeneemt in Nederland. Vanochtend zei het Centraal Planbureau dat ruim 1 op de 17 mensen onder de armoedegrens terechtkomt als er niks verandert. Minister Schouten is geschrokken. En ik eh, zie dat vooral gewoon echt als een opdracht om te zorgen dat we, dat we die armoede niet zo laten toenemen. En dat we als kabinet daar dus ook echt maatregelen op moeten gaan nemen. Zonder nieuw beleid neemt de armoede in Nederland toe tot bijna 1 miljoen, zegt het CPB. Elf vrouwen en meisjes hebben zich bij de politie gemeld... omdat ze lastig zijn gevallen door een man die is opgepakt voor aanranding. De man van 28 werd vorige maand opgepakt voor vier aanrandingen in Amsterdam en omgeving... en een poging om dat te doen. De politie deed een oproep aan vrouwen en meisjes om zich te melden... als ze ook met de man te maken hebben gehad. Volgens de krant Het Parool onderzoekt justitie nu dus 16 zaken. In Parijs is vanochtend een man van de Eiffeltoren gesprongen met een parachute. Het gebeurde nog voordat de toren openging voor toeristen. Bewakers probeerden hem nog tegen te houden, maar hij klom alsnog naar boven. Na zijn parachutesprong werd hij meteen aangehouden beneden. Er gaan de laatste dagen vaker dingen mis bij de beroemde attractie. Afgelopen weekend moest de Eiffeltoren twee keer dicht na een valse bommelding. In Barneveld gaat dit weekend de grote droom van K3 waarheid worden. Die van 10.000 luchtballonnen kleuren de hemel blauw. In het dorp op de Veluwe is er rond deze tijd elk jaar een groot luchtballon-evenement. Nou, 10.000 zullen het er niet worden, maar de lokale Gert Verhulst die kan niet wachten. Het weer is prachtig, we hebben mooie special shapes, we hebben mooie andere ballonnen om het eh, zo maar te zeggen. En ik denk dat het publiek vanavond er eh, uitstekend kan genieten. En die special shapes ballonnen zijn geen gewone ronde, maar die zijn in de vorm van een bus poedersuiker, een Garfield of een paarse draak. Het weer op steeds meer plekken bewolkt.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 Op Tenerife zijn vanwege natuurbranden zo'n 3800 mensen geëvacueerd. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweerlieden en met 17 vliegtuigen. De ondernemingsraad van de Brabantse busmaatschappij Hermes spant een kort geding aan tegen het bedrijf vanwege vakantiedagen. Vanwege het personeelstekort mag niemand bij het busbedrijf de komende tijd extra vakantiedagen opnemen. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen weer slootwater gebruiken voor hun planten en moestuin. Uit metingen bleek dat er kankerverwekkende PFAS-stoffen in het water zitten. Waar die vandaan komen is nog niet duidelijk. Volgens het RIVM is zwemmen in de sloten door de stoffen nog wel te gevaarlijk.